dit van der Linde met het NOS-journaal. De krapte op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van dit jaar naar recordhoogte gestegen. Nog nooit waren er zoveel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. Deze zomer waren er 126 banen per 100 werkzoekenden. Het personeelstekort is in de handel het grootst. Daarna volgen de zakelijke dienstverlening en de zorg. Tegelijkertijd is de werkloosheid met 3,1% van de beroepsbevolking weer bijna net zo laag als voor de coronacrisis. Een aanbieder van coronatests wordt verdacht van het uitgeven van valse vaccinatiebewijzen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte tegen de aanbieder gedaan. Het bedrijf kan niet meer in de systemen van de Corona-check-app en testen voor toegang. Om welk bedrijf het gaat is niet bekendgemaakt. Een belangrijke vraag in het onderzoek is hoe een bedrijf dat alleen testen afnam... ook vaccinatiebewijzen kon uitgeven. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk valse vaccinatiebewijzen te blokkeren. De Europese Unie legt extra sancties op aan Wit-Rusland. Die zijn gericht op bedrijven en personen die zouden meewerken aan mensensmokkel. De EU beschuldigt Wit-Rusland ervan migranten naar Europa te halen en de EU in te sturen. Dat leidt tot drama's aan de Poolse grens. Welke bedrijven en mensen strafmaatregelen krijgen opgelegd zal de komende dagen duidelijk worden. Tegen de Wit-Russische overheid gelden al strenge sancties, onder meer vanwege het gebrek aan democratie. Het Nederlands elftal moet het komende wedstrijd zonder keeper Justin Bijlo doen. De eerste doelman heeft het trainingskamp verlaten omdat hij niet fit is. Wat dat precies wil zeggen is niet bekend. Tim Krul is er in allerijl bij de selectie gehaald. Komende avond speelt Oranje een cruciaal duel. Ze moeten winnen of gelijk spelen om te kwalificeren voor het WK voetbal in Qatar.